Gert Kluk met het NOS journaal. PvdA-leider Bos geeft rond deze tijd een persconferentie. Aangekondigd is dat het gaat over het lijsttrekkerschap. Meer details zijn niet bekendgemaakt. gemaakt. Vorige week zei Bos dat hij de kandidaat-premier is van zijn partij. Hij zei toen te hopen dat de PvdA de grootste partij wordt... en volgens hem is het logisch dat die dan ook de premier levert. En de nummer 1 van de lijst is onze kandidaat, voegde hij eraan toe. Een week eerder noemde hij het een hoofdregel dat de politiek leider in de Kamer zit. De persconferentie wordt rechtstreeks uitgezonden op Radio 1 en ook op televisie. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 20 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag. Er zijn zeker 25 gewonden. De dader blies zich op toen een legervoertuig voorbij kwam. De aanslag werd gepleegd in een wijk met veel overheidsgebouwen. Maandag werden bij net zo'n aanslag 13 mensen gedood. Toen was een gebouw van de politie en de geheime dienst het doelwit van de daders. De Pakistanse autoriteiten denken dat de Taliban achter beide aanslagen zitten. De Nederlandse gemeenten worden hard getroffen door de recessie. Over dit jaar en vorig jaar komt de financiële strop uit op ruim 3 miljard euro, blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Vooral de grote steden hebben door de crisis flink moeten inleveren. De inkomsten van gemeenten zijn sterk teruggelopen doordat er minder wordt gebouwd. De grondexploitatie brengt daardoor veel minder op, zegt de VNG. Als de huizenmarkt weer aantrekt zal de exploitatie volgens de vereniging wel verbeteren... maar dan nog blijven de gemeenten zitten met een structureel tekort. In Horen is gisteren een baby te vondeling gelegd. Medewerkers van een huisartsenpost vonden het jongetje gistermiddag voor de deur van de post. De baby lag in een kartonnen doos en is waarschijnlijk gisteren of eergisteren geboren. Het kindje voelde koud aan, maar verkeert wel in goede gezondheid.